Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Minister Bussatures voor bestuursfuncties. Ze wil met de site vrouwen helpen een baan aan de top te krijgen. Op navigeren naar de top.nl staan de vacatures voor de besturen van de 200 grootste bedrijven van Nederland. Bussemaker vindt dat de vacatures in de top nu te veel worden verdeeld binnen het Old Boys Network. Op de site staan ook de namen van vrouwen die al een topfunctie hebben. De namen van twee beruchte IS-beulen zijn achterhaald. Alexander Cote en Ain Davis maakten deel uit van de groep... die door hun gevangenen vanwege hun Britse accent de Beatles werden genoemd. Ook de bekendste beul, Mohammed Mwazi, alias Jihadi John... hoorde bij de groep die onder andere Britse hulpverleners... en Amerikaanse journalisten onthoofde, onder wie James Foley. De twee komen uit Londen. Al in 2015 groeide de goederenexport van Nederland naar Iran flink. Dat was voordat het Westers handelsembargo tegen Iran in januari werd opgeheven. Ten opzichte van het jaar ervoor steeg de export volgens het CBS met ruim 20 naar 450 miljoen euro. Ruim een derde deel van de Nederlandse export bestaat uit medische instrumenten. Aan de andere kant importeerde Nederland uit Iran vooral pistachenootjes. De Nederlandse tennisters zijn vannacht na een succesvolle kwartfinale in de Fed Club teruggekomen in Nederland. De Nederlandse vrouwen versloegen in Moskou de sterke Russische ploeg met 3-0. Daarmee plaatste Nederland zich voor het eerst sinds 1997 voor de halve finales. Op Schiphol werden de teamleden en captain Paul Haarhuis gefeliciteerd met hun prestatie. De vijftigste editie van de Super Bowl, de finale van het American voetbalseizoen, is gewonnen door de Denver Broncos. De NFL-kampioen van 1997 en 1998 was in het Californische Santa Clara met 24-10 te sterk voor de Carolina Panthers. Het weer, regen en harde wind, aan zee stormachtig. In het hele land zware windstoten van 75 tot soms 100 km per uur. In de loop van de ochtend neemt de wind af en schijnt de zon af en toe. Maar vanmiddag trekt de wind weer aan en gaat het opnieuw regenen. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 13 kilometer en bij Eembrugge 10 kilometer. Alles bij elkaar de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude 3 kilometer.